vanmorgen vlak voor het ochtendgebed zijn opgehangen. Bij het spandoek stond ook een etalagepop met een baard. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft met afschuw kennis genomen van het incident. De politie doet onderzoek. Eurocommissaris Frans Timmermans komt in de aanloop naar de Europese verkiezingen op campagneposters in Hongarije te staan, samen met de in Hongarije geboren Amerikaanse miljardair George Soros. De Hongaarse premier Orbán zegt dat in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag. Hij is boos op de bureaucraten uit Brussel, omdat die volgens hem Hongarije de wet willen voorschrijven. Orbán richt zijn pijlen nu op Timmermans... omdat die Hongarije telkens wijst op de regels van de rechtsstaat. En ook is hij een van de belangrijkste kandidaten... om commissievoorzitter Jonker op te volgen. De Nederlandse jihadstrijder Jago Riedijk, die vastzit in Syrië, wil terug naar Nederland. In een interview met de BBC zegt hij dat hij wil terugkomen met zijn vrouw en pasgeboren kind. Riedijk is in Nederland bij verstek tot zes jaar zelf veroordeeld. Zijn vrouw is geboren in Groot-Brittannië en raakte onlangs de Britse nationaliteit kwijt. Schrijver Peter van Gestel is overleden, dat meldt zijn uitgever Querido. Hij debuteerde in 1962 met de verhalenbundel Drempelvrees... en won daar gelijk de Reina Prinsen Geerlichsprijs mee. Later legde hij zich vooral toe op het schrijven van jeugdboeken. Zijn boek Marieken werd bekroond met onder meer een gouden uil en een zilveren griffel. Voor zijn jeugdroman Winterijs in, uit 2001 kreeg hij de Gouden Griffel.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 ritme van ZFM. niks. Ik moet die money gaan halen. Nu ben ik rich als een bitch. Oorlog is slecht voor de zaken. Ik word hier maar niet today. rijden nog de focus, hebben wel uw focus. Zijn nog tussen Jalas en die rokers, Fokkie niet met die jokers, wil je op die motors. Ik veer ik bro die money uit verveling, wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling. subject to my stay. connection. One becoming fractions. Wearing chains of passion. a big disgrace, waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it out. We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Oh, sorry. dat schoonheid. Nee, ik, ik zag niet dat je naast me zat. Wil jij van mij wat drinken? Nee, Kees die geeft dat wel. Ik ken Kees lang genoeg. Kees, kom maar. je Een jenevertje ijsgraag voor de dame hier zo.